Verder kunnen ook geestelijken die kinderporno in hun bezit hebben... door de kerk disciplinair worden bestraft. In de nieuwe richtlijnen staat overigens niet dat bisschoppen een meldplicht krijgen... als ze van misbruik op de hoogte zijn. Een man uit Doetinchem heeft drie dagen onterecht in de cel gezeten. De politie in Arnhem had hem maandag aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat. Hij had nog dezelfde dag verhoord moeten worden, maar dat is niet gebeurd. De politie gaat uitzoeken wat er is misgegaan en benadrukt dat de man verder goed is behandeld. Hij is vandaag vrijgelaten. De politie in Arnhem heeft de man excuses aangeboden en een bos bloemen gegeven. Het internationale strafhof in Den Haag heeft de voorwaardelijke vrijlating bevolen van de Congolees Thomas Lubanga. De rechters besloten daartoe omdat de aanklager heeft nagelaten om belangrijke informatie aan de verdediging te geven. De aanklager krijgt vijf dagen de tijd om in beroep te gaan. Zolang blijft Lubanga in ieder geval vastzitten. Lubanga wordt verdacht van het ronselen van kindsoldaten in Congo in 2002 en 2003. In de Tour de France heeft Mark Cavendish zijn derde overwinning geboekt. De Brit was in de elfde etappe de snelste in de massasprint. Tweede en derde werden de Italiaan Petacchi en de Amerikaan Ferrer. Na afloop werd een ploeggenoot van de winnaar, Mark Renshaw, uit de Tour gezet... omdat hij kopstoten uitdeelde aan een concurrent. In de top van het algemeen klassement veranderde niets. De gele trui blijft in handen van Andy Slack. Het weer overwegend droog en wisselend bewolkt. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en lokaal een bui.